steden per persoon maar de helft uit vergeleken met de inwoner van een gemiddelde Amerikaanse stad. Premier Taci van Kosovo blijkt nauwe banden te hebben met criminelen in zijn land. Dat blijkt uit NAVO-documenten die gelekt zijn naar de Britse krant The Guardian. Eerder maakte de Raad van Europa ook al melding van Taci's mogelijke betrokkenheid bij misdaden. In de gelekte documenten staat dat Taci nauwe banden heeft met Javid Galiti, een parlementslid dat in verband wordt gebracht met mensenhandel, politieke moorden en drugshandel. In de documenten staat dat hij feitelijk de baas is in Kosovo. Het Westen zou daar al jaren van op de hoogte zijn. Het weer nog vannacht bewolking en opklaringen en wat regen of natte sneeuw. Minimumtemperatuur rond het vriespunt.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 Ze staken de politiewagen in brand en richtten vernielingen aan bij het hoofdkantoor van Mubaraks regeringspartij. De oproeppolitie was massaal aanwezig en gebruikte traangas en de wapenstok om het plein schoon te vegen. Gisteren vielen bij protesten in Egypte zeker drie doden. Volgens de regering zijn de betogers uit op provocatie. De betogers gebruikten Twitter en Facebook om met elkaar te communiceren. Gisteravond laat waren er berichten dat Twitter was geblokkeerd. Het bedrijf achter de OV-chipkaart heeft aangifte gedaan van fraude. Uit onderzoek van het blad PC Active en de NOS is gebleken dat het saldo van anonieme chipkaarten eenvoudig is te verhogen. Met tien gemanipuleerde kaarten wordt al wekenlang gereisd zonder dat de poortjes op stations en apparatuur van conducteurs alarm slaan. Het bedrijf achter de OV-chipkaart zegt dat de gemanipuleerde kaarten wel zijn herkend, maar dat ze bewust niet zijn geblokkeerd om het Openbaar Ministerie de kans te geven onderzoek te doen naar de fraude.